hier in dit mooie Spaanse land. brandende de zon nog aan de hemel, we liggen lang uit op het strand. Wij van de palmen, hoge bergen, genieten van de blauwe zee. Op het terras daar aan de playa, daar neem ik al mijn vrienden mee. Want elke avond, dan gaan we stappen daar is het feest.